Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het geluid in clubs en concertzalen moet echt zachter. De Gezondheidsraad wil dat het 100 decibel wordt in plaats van 103. Meer dan de helft van de jongeren tussen de 12 en 18 loopt risico op gehoorschade... en dat is niet meer terug te draaien. Davy vertelde eerder dat hij oorsuizen kreeg na allerlei dingen. Stappen, festivals, leuke dingen doen. En op een gegeven moment kwam ik thuis en toen merkte ik na het stappen van... oké, okay, is dat, is een pieptoon, heel zachtjes. Die is toen weer weggegaan. Dus dacht ik van oké, prima. Dus ik heb gewoon heel lang eh, tegengewerkt. Eh, het heeft heel lang geduurd voordat ik het kon accepteren. De Gezondheidsraad wil ook dat cafés en sportscholen de volumeknop zachter draaien. Volgende week dan gaat de Tweede Kamer over deze adviezen praten. Wolven in Gelderland hoeven niet bang te zijn dat ze met een paintballgeweer worden beschoten. Voorlopig blijft het verboden, heeft de rechter besloten. De provincie Gelderland wilde de paintballgeweren gebruiken om de wolf zo bang te maken dat hij wegblijft van mensen. Laatst rende een wolf op de Hoge Veluwe nog achter een fietser aan. Sint en de Pieten komen dit jaar voor het eerst in lange tijd niet meer bij de Appie. Normaal gesproken konden kinderen bij de supermarkt hun schoentje zetten... en kregen ze daar een leuke verrassing in. Maar de super heeft het nu druk met het WK voetbal. Bij veel Lidl en Pluswinkels kan het wel nog. En we blijven nog even bij Sinterklaas, want komen jouw dichtskills niet veel verder dan... de Sint zat te denken wat hij dit jaar moet schenken. Nou, je bent niet de enige. Eigenlijk is het best wel ingewikkeld, want het is heel moeilijk om eh, de goede vorm te vinden. om de woorden in te passen op het ritme, dat is moeilijk. en daarom gaf een dichter in Nieuwegein een spoedcursus dichten. Ze heeft ook nog wat tips voor als jij er ook al tegenop ziet... om op pakjesavond je schoonfamilie onder ogen te komen. Maak het jezelf niet te moeilijk. Het, het hoeft geen heel lang gedichten zijn. En eh, het, het, hoeft ook niet altijd te rijmen. Het, het mag ook wel net rijmen of net niet. Dat maakt ook helemaal niks uit. Het weer nog niet op rijm. Wolken en opklaringen vandaag met mist in het zuiden, regen in het westen.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk de Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still, I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I dirty, dirty, dirty love. I'm still in love. a player and you know I'm let us stay a dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Just a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love what a man gotta do, what a man gotta do. Girl, well I never had for promise and I'm bling bling for all a girl. Well I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. Oh, I do you get a little me you gone. You don't know how to let me. I ain't I no time for no kissing and Not even how to kiss me. I do me take your little advice, darling. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. say that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in still Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl Hey, I do me give and dog love and say bye, bye, bye But turn around, she ask a question, why, why, why When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry And it hurts my heart for tell a lie, lie, lie So don't cry no more, baby girl, for sure Just remember the good times we had before I love you, baby I know you get the little loving I'm a god. don't know how to let me. I and I know no time for no kiss up, no Not even how to kiss me. I do me take your little advice down. I don't know why. Hey, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. been a player and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. still in love with you, boy. So girl, don't you understand that a man is just a man? That's the way I give my love.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 know her face by heart. Heaven and earth are moving in my soul. I don't know where to start. can feel her in the air het weg met een gebaar. Zijn laatste vlucht vertrok uit dat land, als journalist liep hij gevaar.